uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook Feyenoord kan niet gehuldigd worden in de binnenstad. De club staat over twee weken in de finale van de Conference League. Als ze die winnen gaan de spelers niet de koolsingel op... maar worden ze in de Kuip gehuldigd. Net als in Amsterdam zijn er in Rotterdam te weinig beveiligers... om een groot feest te organiseren in de stad. En dus heeft burgemeester Abu Taleb er nu al een streep doorgezet. Ook Ajax wordt vanavond in het stadion gehuldigd en niet in de stad als ze kampioen worden. Er zijn vorig jaar weer honderden kinderen van toeslagenouders uit huis geplaatst. Het CBS heeft opnieuw berekend hoeveel kinderen slachtoffer zijn geworden van een toeslagenschandaal. Tot en met 2020 waren het ruim 1100 kinderen die bij hun ouders werden weggehaald. Dat zijn er nu al in totaal bijna 1700. Ook Karins kinderen werden bij haar weggehaald. Op een gegeven moment is, woon je met vijf kinderen samen. En binnen twee weken sta je alleen. Je staat echt compleet alleen. Je hebt een torenhoge schuld, je hebt geen huis, je kan nergens terecht. Je hebt gewoon niks meer. En nu ben je alles weer aan het opbouwen eigenlijk. Maar je kan niks opbouwen, want je hebt de helft van je gezin niet. Er kwamen vorig jaar nieuwe slachtoffers bij... en er hebben zich ook mensen gemeld die eerder al de dupe werden... van het harde optreden van de Belastingdienst. En morgen beginnen de eindexamens weer. En urenlang in een gymzaal kantjes volschrijven over stapel stof... is voor de meeste leerlingen al stressvol genoeg. Maar beginnen aan je eindexamens met een leerachterstand is al helemaal lastig. En is wel het geval voor veel leerlingen die morgen aan hun examens beginnen. Ik sta nu een 3,6 en ik moet een 5,5 halen voor mijn wiskunde eindexamen om te slagen. Eh, gelukkig ben ik wel iemand die gewoon kan studeren en die niet echt veel uitleg nodig heeft. Maar ja, alsnog, ik heb wel een achterstand gehad en dat vind ik wel heel jammer. Ja, bij biologie bijvoorbeeld. Daar hadden we het over cellulose. En ik kan me niet herinneren dat ik dat vorig jaar heb gehad. Bij NOS Stories kan je de komende weken elke dag eindexamen spreekuren volgen op YouTube.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 In Noord-Holland vooral vertraging bij Alkmaar. Op eh, de N242 van Alkmaar naar Middenmeer is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Sint Pancras en Noord-Scharwoude staat 4 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. En de andere kant op eh, heb je zo'n 25 minuten extra nodig door het ongeluk.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 Brouwers kreeg vele prijzen voor zijn boeken in Nederland en België... en onder meer in 2007 de prijs der Nederlandse letteren voor zijn gehele oeuvre. Jeroen Brouwers was 82 jaar. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka aangescherpt van geel naar oranje. Dat betekent alleen noodzakelijke reizen. Sinds een paar dagen is het onrustig in Sri Lanka. Bij demonstraties en plunderingen zijn zeker negen doden gevallen en zo'n 200 gewonden. En Talpa noemt het nieuws over de terugkeer van het programma Vandaag Insight voorbarig.